12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Britse premier May praat op dit moment nog met voorzitter Juncker van de Europese Commissie over haar Brexit-deal. Het gesprek gaat hoogstwaarschijnlijk over de zogenoemde backstop, die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Morgenavond stemt het Britse lagerhuis over de Brexit-deal van May en ze hoopt toezeggingen te krijgen... zodat ze het lagerhuis morgen over de streep kan trekken. In Algerije zijn duizenden mensen de straat opgegaan om feest te vieren... na het nieuws dat president Bouteflika zich terugtrekt als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Vorige maand zei hij dat hij een vijfde termijn wilde... en dat leidde tot massale protesten van vooral jongeren die zijn vertrek willen. De verkiezingen van volgende maand in Algerije zijn uitgesteld. Voormalig bevelhebber van de landmacht Cousy is overleden. Hans Cousy stond van 1992 tot 96 aan het hoofd van de landmacht. Hij leidde een van de grootste reorganisaties ooit bij de krijgsmacht... toen hij het leger omvormde van een leger van dienstplichtigen naar een beroepsleger. Cousy was ook bevelhebber van het leger tijdens de val van Srebrenica in 1995. Oud-bevelhebber Cousy is 78 jaar geworden. In Nepal is een Nederlander van 31 omgekomen bij een trektocht in de Himalaya. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de Nepalese gids van de man is overleden. De twee zouden zijn verrast door een lawine. Burgemeester Link van de gemeente Gelder op Mierlo stapt op. Aanleiding is opheffen over een mogelijke liefdesrelatie met een ambtenaar. Link ontkent de affaire, maar zegt dat hij door de commotie niet meer kan functioneren als burgemeester. Het weer, opklaringen.